die het WK van 2018 naar de VS wilde halen. De FIFA-bestuurders waren bereid voor geld hun steun aan de Amerikanen te geven. Dat registreerden de journalisten met een verborgen camera. Het weer nog vannacht buien in het noorden en westen.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 Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands.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 Het is een man uit Dronten. Drie mensen liggen ernstig gewond in het ziekenhuis. In slecht weer reden twee auto's frontaal op elkaar. Het hagelde en volgens de politie was het spek glad. Op de plaats van het ongeluk is het een chaos, zegt de politie. In een stadje in het noorden van Mexico is een 20-jarige studenten criminologie beëdigd als chef van de politie. Het stadje ligt vlakbij de gevaarlijke drugstad Ciudad Juarez. Vanwege het geweld van drugsbendes, ook tegen de politie, was er verder niemand te vinden voor de post. De nieuwe politiechef wil met haar collega's de bevolking normen en waarden bijbrengen. De Zweedse politie vermoedt dat er bij een serie schietpartijen in Malmö sprake is van vreemdelingenhaat. De politie onderzoekt 15 schietpartijen van het afgelopen jaar. Bij één daarvan viel een dode. De meeste slachtoffers zijn van niet-Zweedse afkomst. Gisteren nog werd een man die bij een bushalte stond te wachten in zijn rug geschoten. Hij overleefde het. FC Twente heeft zijn derde wedstrijd in de Champions League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Werder Bremen. Theo Jansen zette de Enschedeers in de 75ste minuut op voorsprong. Maar even later maakte oud-Twente-speler Arnautovic voor Bremen gelijk. In dezelfde groep won Internationale met 4-3 van Tottenham Hotspur. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft twee bestuurders geschorst wegens mogelijke corruptie. De bestuurders uit Nigeria en Tahiti werden in de val gelokt door de Britse krant The Sunday Times. Verslaggever